Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. 50 Nederlanders die in Nepal waren tijdens de aardbeving... hebben zich de afgelopen dagen gemeld bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met 150 mensen die waarschijnlijk in Nepal zijn is nog geen contact geweest. Een deel van hen is mogelijk al teruggevlogen zonder zich af te melden. Vanavond vertrekt er vanuit de hoofdstad Kathmandu weer een speciaal toestel... om Nederlanders naar huis te vliegen. In Utrecht zijn al tientallen boetes uitgedeeld aan automobilisten die in de binnenstad reden met een dieselauto van voor 2001. Om 1 uur stond de teller op 60 en ook daarna is de gemeente doorgegaan met boetes uitdelen. Vervuilende auto's zijn al sinds 1 januari verboden in de Utrechtse binnenstad, maar pas sinds vandaag wordt er streng gecontroleerd. De gemeente wil met de maatregel de luchtkwaliteit in het centrum verbeteren. De boete is 90 euro. Het kabinet vraagt juridisch advies aan de Raad van State over de wetswijzigingen waar de Tweede Kamer in verband met de gaswinning op aandringt. De Tweede Kamer wil dat voor schadeclaims de bewijslast wordt omgekeerd. Dat betekent dat mensen niet meer zelf hoeven aan te tonen dat er schade door gaswinning is veroorzaakt. Het gasbedrijf moet bewijzen dat dat niet zo is. Minister Kamp wil daarover nu eerst advies van de Raad van State. De politie heeft een man opgepakt in verband met de aanslag op een woonboot in Wormer. Bij de explosie kwam een man om het leven. De andere bewoner van de boot, een vrouw, raakte zwaar gewond. De verdachte moet maandag voor de rechter verschijnen. De ontploffing op de woonboot veroorzaakte een enorme ravage. Bij het onderzoek naar de ontploffing werd een tweede bom gevonden en onschadelijk gemaakt. Het weer droog en wisselend bewolkt. Vanavond en vannacht meer opklaringen met minima tot iets boven het vriespunt. Landinwaarts kans op vorst aan de grond. Morgen is het geregeld zon, droog en smiddags 10 tot 15 graden. De wind is rustig en draait van noord naar oost. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Diemen. Op de A2 Utrecht en Bos verknoopt het Eveningen 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, er is maar één rijstrook open. A4 Den Haag Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude over 12 kilometer. Richting Den Haag op de A4 een kapotte auto bij Burgerveen. Vanaf Hoofddorp 7 kilometer. A8 Amsterdam-Zaandam voor knooppunt Zaandam 3. De A10 vanaf knooppunt Watergraafsmeer tussen Nieuwendam en Oostzaanewerf 5 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum voor Papendrecht 6. De A15 richting Gorkum tussen Dodewaard en Echtel 7 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Huizen over 13 kilometer. Een ongeluk met een vrachtauto op de A28 Amersfoort-Zwolle... tussen Nijkerk en Afrit Elspeet, 16 kilometer. Verkeer kan beter omrijden richting Zwolle via Apeldoorn over de A1 en de A50. A44 daarna Amsterdam, de nasleep van een ongeluk... tussen Leiden en de Afrit Noordwijkerhout, 6 kilometer.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 Ja, die was, hoorde je net ook al, ja. Maar nu een ander programma. Mooi, hè? Is dat niet dat figuur van hier Euro Breakdown? ja, dat is die... die eh, ja. ja, die Engert, ja. Oh, die? Ja. Ken je oh. hem, denk je? Ja, ik denk dat ik hem ken. Weet je ook zijn naam of niet? Eh, eh, Maurice Mulder heet hij. Ja, ja, ja, ja, heel goed. Deze, Maurice Mulder. ja, Die... die is nu veroordeeld tot de techniek. <laughs> veroordeeld nog wel. Oh, heerlijk. Heerlijk, toch? Goedemiddag, dames en heren. Dit is Zandvoort Draait Door. Het programma wat wekelijks tussen 5 en 7 wordt uitgezonden op CFM Zandvoort. Wekelijks om en om gepresenteerd door Charlotte Duif en mijn persoontje. En eh, waarin wij inhakken op de actualiteit. En waarin wij natuurlijk gezellige gasten uit Zandvoort en omstreken hebben. Vandaag een vol programma. Want eh, we hebben om te beginnen natuurlijk eh, twee dames hier zitten van het 4 en 5 mei gebeuren en Koningsdag gebeuren gaan we zo eh, over praten. Um, Wilma en Annemiek, als ik het goed zeg. En verder eh, hebben we straks natuurlijk nog eh, live muziek. Jawel, we hebben weer live muziek. Met Ruben Hoek en Jan Blauw. Die zijn ook gearriveerd. Intussen zitten even lekker koffie te drinken. Want de muzikanten zijn natuurlijk geen mensen zonder koffie. Ja, dus, of bier hè? Hebben we niet, Paulies? Nee, nee, nee, maar dat is toch zo, de muzikantenwereld? Ja, ja. Is het nou. bier of koffie volgens ja, mij? bier of koffie. Een van de zes. Juist. Ja, precies. En eh, nou ja, voor de rest gaan we tussendoor nog even wat lekkere muziek draaien. Er komen ook nog mensen langs van eh, het American Country Roots Festival. Dat eh, morgenavond, of nee, vanavond plaatsvindt. Ja. Vanavond zelfs, in Theater de Krocht. En, dat wordt ook een, een leuk gebeuren, want dat wordt ook integraal heb ik begrepen tenminste. Klopt. Uh, integraal live uitgezonden via ZFM Zandvoort vanaf 8 uur maar liefst. Eh, krijgt u dat dus live te horen. Ehm, dan nog eventjes een mededeling voor de mensen die in de auto zitten. Nou, die horen ons niet. Nee, <laughs> dus... Eh, ja, tenzij ze via de app luisteren, hè, want via de app, via de livestream kan je ook gewoon luisteren. Ja, nou, eh, de zend, onze eterzender, dus de 106.9, eh, dames en heren, die ligt eruit. Dat is al sinds vanmiddag bij Zandvoort Lunch zo. Helaas, daar kunnen wij nog steeds niets aan doen. Er wordt hard aan gewerkt, heb ik begrepen. Maar ehm, dat, dat is dus zo. Dus via de eter kunt u ons even niet horen. Maar wij hebben gelukkig nog genoeg andere middelen in eh, dit eh, prachtige digitale tijdperk. Waarop u ons wel kunt horen, onder andere via analoog kanaal 45 of kanaal 40 op uw televisie. Verder natuurlijk via de ZFM app. He, daar kunt u ons ook horen. En via onze website natuurlijk www.cfmzandvoort.nl kunt u gewoon lekker meeluisteren met dit programma. Nou, we laten eerst maar eens een muziekje doen. George eh, ja, Boedapest, hè?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 Ja, en dat was dan uh, George Ezra met het, zijn, uh, eh, even zijn eerste hit, denk ik. Ja, klopt. Uh, klopt, hè? Ja. Daarna heeft hij er nog veel meer gehad. Het nummer dat heet Budapest dan krijg je gelijk weer de grap. Natuurlijk vind je het erg als ik Boedapest. Maar oké. Ehm, laten we daar maar niet mee bezig Nee, nee, nee, nee, nee. Want dan moet ik weer denken aan Nepal en aan die eh, dingen, eh, boeddhisme, Nepal. En dat, nee, doe maar niet. is vreselijk, Nepal. Heel verschrikkelijk. Is eh, trouwens ook vandaag bekend geworden dat ook een Nederlandse vrouw toch overleden is daar. Hè? Nou, uit kerk, hebben ze, uiteindelijk, hebben ze uiteindelijk toch... Ehm, via de familie in eh, Limburg zijn ze erachter gekomen. Oké, nou een vriendin van mij die eh, was op dat moment ook in Nepal. Samen met haar eh, man en eh, die zaten in een hotel toen de aardbeving begon. Ze Zijn snel naar beneden gerend, half aangekleed nog. En eh, het hotel naast hen is ingestort. Ja. En hun hotel die eh, staat ook niet meer. Maar ondertussen zijn ze wel gisteren veilig in Nederland aangekomen, gelukkig. Gelukkig maar. Er is overigens vandaag, dat, u, dat weet u misschien nog wel... er is vandaag overigens een landelijke inzamelingactie voor Giro 555. Er staat denk ik, wat ik het laatste bericht hoorde... stond er al 4,5 miljoen op. Ja. Dus dat komt allemaal goed. Goed, ehm, ja, wij gaan het nu eventjes over iets heel anders hebben, dames en heren. Want ik heb hier twee eh, prachtige dames in de studio zitten. Schuin, uh, eh, recht tegenover mij. Eh, de een heet Wilma en de andere heet Annemiek. welkom, dames. Dankjewel. Gezellig dat jullie er zijn. Ehm, dan ga ik eventjes precies kijken. Wilma is van het comité 4 en 5 mei. 4 mei. 4 mei, jij bent ja, van 4 dus, mei. het is Stichting Viering Nationale Feestdagen. En dat is eh, de viering van Koningsdag en 5 mei. En ik zit apart in het 4 mei-comité. Ja, ja. En om het makkelijk te houden. Om het makkelijk te houden. <laughs> Heel makkelijk. <laughs> Nou, laten we eerst even naar 4 mei gaan. Koningsdag hebben we gehad. was een eh, groot succes in Zandvoort. Het was goed bezocht. Er zijn geen rare dingen gebeurd. Eh, de, de cafés en dat soort dingen hebben leuke programma's gehad. Ehm, voor de rest was het ook... Alleen Koningsnacht heb ik wel een klacht over. Er stond, ik, ik woon dan in het centrum en er stond ergens een band te spelen. Ja. Jezus. Ja, ja, dat, die klacht heb ik ook gehoord. <laughs> die klacht heb ik ook gehoord. Oké. Ik had zelf ook die klacht. Ik, ja. <laughs> helemaal niet in Zandvoort. Maar, nee, maar, jij, jij, speelde geloof ik. Ja, oh, ja dat, het was, was, erg gezellig trouwens. En het weer bleef goed. Maar laten we het eerst eventjes over 4 mei hebben. Want dat is toch zo'n eh, zo'n dag waar eh, heel veel mensen toch wel eh, gevoelens bij hebben. Eh, sommigen vinden dat we daar maar eens een keer mee moeten stoppen met al dat gedenken. Want het is nu 70 jaar geleden, dus een keer mooi geweest. En andere mensen zeggen, nee, je moet er juist mee bezig blijven. Want het is heel belangrijk dat de gruweldaden, de, de onmenselijke, de, of de, enorme misdaden tegen de menselijkheid... die in de Tweede Wereldoorlog door eh, de diverse aanstichters, Japanners, Duitsers, Italianen... Eh, zijn gepleegd, dat moet gewoon onder de aandacht blijven worden gebracht. Wat denk jij daarvan? Natuurlijk moet dat blijven. Ja. Dat, eh, dat mag nooit vergeten worden. Wat er toen gebeurd is, dat mag eigenlijk nooit meer gebeuren. Nee. Maar het, het, het, het dreigt toch weer wel te gebeuren, hè? Ja. En, Helaas wel, ja. Is dat, is dat eh, dan ook de reden dat we maar juist moeten zeggen... van we moeten dit blijven gedenken. Want wat er op dit moment dus in het Midden-Oosten gebeurt... met, met dat uh, terreurzootje van, van IS en zo. want daar gebeurt eigenlijk weer hetzelfde daar gebeurt hetzelfde. En ik denk juist omdat wij op de scholen er nog steeds heel veel aandacht aan kunnen besteden... Ja. Eh, dat we de, daar altijd mee door moeten laten gaan. Altijd door moeten blijven gaan. Ja, vind ik ook hoor. Ik ben het roerend met je eens. Ik heb zelf de oorlog ook niet meegemaakt. Eh, ik ben van net daarna. Ik, eh, twee jaar daarna ben ik, ben ik gepland, zou ik maar zeggen. Maar ik heb nog wel de, het leuke ervan, nog wel de naweeën daarvan meegemaakt. Want ik zat van de week in mijn oude papieren te zoeken van mijn ouders. Vond ik hun trouwboekje terug. Dat kostte toen 30 cent, wist je dat? Moet je nou komen Sorry? 30 <laughs> cent? Kostte toen 30 cent in 1947. denk dat, je nou eh, niet meer rit uh, voor Nee, denk je nou 30, 30 euro kwijt bent. Als je niet meer kwijt Als niet Meer is. Maar ik vond toen ook nog, en dat, dat vond ik wel, wel grappig eigenlijk, want ik wist natuurlijk niet van het bestaan. Eh, mijn, mijn distributie stamkaart, die had ik ook nog in 1948. Oh echt? Ja, die was er nog. Die was er toen nog? Die was er nog, ja. Dus eh, dat, was dan eigenlijk een van de naweeën van, van die Tweede Wereldoorlog. Ehm, in Zandvoort, 4 mei, hoe gaat het, eh, gebeurt het hier op, om 8 uur s'avonds? Of gebeurt het zoals in andere plaatsen ook al gebeurt dat het om... overdag al gebeurt, de herdenking en waar wordt er herdacht. Het is eh, nu een jubileumjaar noemen we dat dan. Ja. Het is om de vijf jaar. 4 eh, mei in de ochtend is er om 12 uur bij het Joods monument aan de Metgestaat. Zeg ik dat goed? Metgestaat. Ja. Hm? Eh, is daar een herdenking onder leiding van de rabbijn. En daar is de burgemeester en mensen van de gemeente aanwezig. En wij als comité. in de middag gaan we naar het Verzetsplein. Dat is in de Nieuwe Wijk, daar bij het station. Daar staat ook een monument. Ja. Dat, daar doen we een korte plechtigheid. Om half drie lopen we door naar eh, de begraafplaats. De algemene begraafplaats. En daar, in Zandvoort. In Zandvoort, oh ja. precies. Daar eh, doen we nogmaals een herdenking. Want daar zijn graven van onbekende soldaten. Mm En dan uiteindelijk, eh, s s'avonds is de kerkdienst... Mhm. in de hervormde kerk om zeven uur. En eh, om half acht gaan we een stille tocht. En ik zeg met name nog een keer een stille tocht. Eh, gaan wij doen naar het Nationale Monument, noemen wij dat. En dat is aan de Linnaeusstraat. Ja, want Zandvoort is eh, ook niet geheel ongeschonden uit die Tweede Wereldoorlog vandaan gekomen. Hè? Want, want eigenlijk was Zandvoort een heel mooi dorp voor de, voor de oorlog. En die Duitsers hebben alles rukzichtloos ehm, gesloopt. Hè? Om, om, om, een, eh, om, om maar een vrij uitzicht eh, te hebben op, eh, op, op de Noordzee. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Wat weet jij er nog van? Nou, ik niet. Ik ben ook na om het zo maar te ja. maar, ik, ik weet er natuurlijk wel wat van. Mhm. ja, Zandvoort is in de oorlog... zijn heel veel mensen naar Amsterdam gegaan. er woonden hier niet heel veel mensen meer. ze hebben in die tussentijd hebben ze natuurlijk gigantisch veel bunkers kunnen bouwen. En vanuit daar hun eh, eh, afweer kunnen doen. Mhm. Eh, Zandvoort zelf was een dorp waar ook wel erg veel mensen lid waren van de NSB. Dat stond niet echt heel erg goed bekend. Dus het al met al was het een, ja, een hele nare tijd, ook voor Zandvoort. Oké, nou Zandvoort is er gelukkig goed bovenop gekomen. Gelukkig wel, ja. Gelukkig wel, want het is nou weer een hartstikke leuk dorp. Ja, Zandvoort. Ik, kom, ik woon hier nog niet, maar ik vind het wel een leuk dorp dat is het ook. zou je nooit meer weg willen. <laughs> nee. Goed, we gaan, even, eh, we gaan even een muziekje draaien. En dan gaan we uh, zo meteen verder praten. En natuurlijk hebben we straks ook om... Eh, dat gaan we rond half zes doen, dames en heren. Dan krijgen we twee fantastische muzikanten... die ik hier die al een beetje ingespeeld hebben. We hebben al wat gehoord en dat wordt helemaal te gek. Ruben Hoeken, vorig jaar nog uitgeroepen tot beste gitarist van Nederland... Eh, gaan ook even met hem praten natuurlijk. En eh, Jan Blauw, de zanger. En die hebben samen een prachtige cd gemaakt. Die heet River Songs onder de naam Jura. Straks, over enkele, om half zes ongeveer, gaan we even met hun praten. En gaan ze ook spelen. Ja, lekker. Joepie. Joe. Ik doe even een eh, leuk liedje van, uh, van Creedence Clearwater Revival. Laten we dat nou eens even doen. Lekker oud plaatje. En als hij opstart tenminste. En dat doet hij. Bad Moon Rising. dat was uh, Clearwater Revival. Fantastische band natuurlijk. Eh, helaas al lang niet meer bestaand. Alleen John Fogerty, de leider, die, eh, die speelt nog regelmatig. We gaan even naar Annemiek. Annemiek is lid, of heeft veel te maken met het 5 mei, uh, eh, 5 mei eh, comité, zou ik maar even zeggen. Jullie zijn, Hè? Dat klopt. Jullie zijn van, eh, van de feestelijkheden op de nationale feestdagen. Dus in dit geval Koningsdag en Bevrijdingsdag. Nou, Koningsdag, dat hebben we intussen achter ons liggen. wat, vond je, wat, wat, vond je van de Koningsdag Nieuwe Stijl, zoals het nu werd aangepakt? Vond je, vond je dat leuker dan het verleden? Of wat, wat, wat vond jij ervan? ja, ik vind het een, eh, een, mengelmoes wat eigenlijk de afgelopen jaren is geweest. Eh, ik heb het helaas zelf niet eh, rechtstreeks op tv kunnen zien. Want we zijn met z'n allen eigenlijk... de eerste zijn al om drie uur s'nachts begonnen om de hele dag te begeleiden, voor te bereiden. Mhm. dus, maar wat ik s'avonds in het journaal heb gezien, denk ik... ik vind het heel leuk dat de dochters betrokken worden bij deze dag. Het is een, kleine aubade, wat, wat vroeger op Soesdijk was. Mensen die dit geval in eh, boten voorbij kwamen varen en uh, dingen lieten zien. Maar toch ook tussen de mensen. En ik, eh, ik denk dat dat heel belangrijk is dat hij onder de mensen blijft. Dan heb je toch wel een, een contact met hem. het idee dat hij onder de mensen is. Niet ergens hoog op een, op een, op een podium. Ja, oké. Ehm, nu hebben we volgende week aanstaande dinsdag dus is het 5 mei. Dit jaar is dat weer een nationale feestdag. Want dat is eens in de vijf jaar doen we dat. Ehm, ik vind dat eigenlijk een beetje raar. Ik vind eigenlijk gewoon eh, op een dag die, die zo belangrijk is. En waarin we een, eh, ons bevrijd voelen van, van een, van een eh, periode... Ehm, die, die echt zo gigantisch op, op Nederland en op ons allen heeft ingehakt. Dat kun je dus zo zeggen dat het ingehakt was. Want er zijn, denk ik, in deze eeuw nooit, of in de vorige eeuw nooit zulke grote misdaden tegen de menselijkheid begaan dan toen. Eh, ik vind eigenlijk dat je zo'n dag elk jaar moet gedenken. En niet eens in de vijf jaar. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ehm, gelukkig eh, heb ik een werkgever en een eh, CEO erachter zitten... die mij iedere 5 mei vrijgeeft. <laughs> ja. Ik zit in de, bij een welzijnsorganisatie. maar ik vind het herdenken en het gedenken... Eh, het, mag gewoon nooit vergeten worden. En eh, vooral bij de jongelui. Eh, en die probeer je ook deze dagen daardoor wat extra's mee te geven. In ieder geval. Ja, en we, hebben het eigenlijk al aangestipt, hè? want het is, het is natuurlijk uitermate belangrijk dat ook de jeugd en alle verschillende bevolkingsgroepen die tegenwoordig in Nederland woonachtig zijn, bekend worden hiermee. Want we dreigen gewoon weer op zo'n catastrofe af te gaan met, met dat hele fundamentalisme. Ehm, maar goed, dinsdag is het een feestje. Uh, nationale feestdag. Eh, wat gaat er allemaal gebeuren in Zandvoort? Nou ja, we beginnen s morgens met een vossenjacht. Voor, de, voor de kinderen. Die is, eh, je kan je melden op het, moet ik even goed zeggen, Kerkplein. Kerkplein. van daaruit zijn de vossen verstopt in het dorp. En is er voor alle kinderen na afloop een, een kleine tractatie. En eh, in de middag eh, organiseren wij voor de senioren een bevrijdingsbingo. En dat is in het uh, gebouw De Krocht. Ja. En daar kan je in principe gratis naartoe. dit jaar is het iets anders georganiseerd dan, dan de afgelopen jaren. de seniorenvereniging in Zandvoort heeft aansluiting bij ons gezocht. Of wij bij hun, hoe je het, hoe je het wil zien. Ja. En wij doen het nu samen. Dus eh, het wordt een hele gezellige middag met een bingo en een, eh, en een loterij. En een hapje. En, en een, hapje. En een drankje. Helemaal aangeboden. Nou, wat helemaal mooi is dat toch. Goed, ehm, we gaan ehm, straks het tweede uur en misschien ook nog wel... Ja, in ieder geval tweede uur gaan we nog heel veel verder praten over wat jullie allemaal doen. En eh, wat jullie allemaal zo bezighoudt. Want eh, jullie blijven nog even. Maar ik hoorde dat jullie ook nog even wat telefoontjes moest, mochten moeten plegen. Dus. We moeten nog even iets regelen met de belbus. Je moet er nog even iets regelen. dinsdag. <laughs> ja. Aanstaande dinsdag. Je kan een nummer intoetsen nu hoor. Ja, nee. Ja. Nee, maar... Uh, <laughs> De, de, de belbus rijdt die, eh, die middag speciaal. Voor mensen die slechte been zijn en niet zelf naar de krocht kunnen komen. Dus eh, er was een telefoonnummer daarvoor in het leven geroepen. En eh, daar hebben mensen netjes op ingesproken. Maar die moeten we nog even zo meteen gaan vertellen hoe laat ze opgehaald gaan worden dinsdag. Nou, dan ga dat rustig doen. En dan zien we, we gaan straks nog met jullie verder praten. Want ik ga, eh, we gaan eventjes eh, door naar het volgende item, dames en heren. Want we hebben hier twee beroemdheden in de studio zitten. Eh, te weten ehm, Ruben Hoeken en Jan Blauw. Ga even een klein, daar heb jij een hekel aan, maar ik ga even een bruggetje doen. Uh-oh, ga je een duifje doen? <laughs> ik ga even een bruggetje doen naar Ruben. Naar Ruben. Niet de eh, grote brug, hè? Nee, nee maar heel mooi, een heel mooi bruggetje. ga namelijk even nummer draaien van zijn vader. Dit soort bruggetjes hou ik wel van, hoor, Ruud. Rob Hoeken, Drinking on my bed. I'm drinking on my bed till late, just longing I'm high, escaping from my Staring in my glass to see you in rusty, still closed. Then back of what you the eyes wide open like a ghost. Dreadful pictures try to break my heart and try to En dat was dan gelijk het bruggetje naar eh, de zoon. Naar, naar, Ruben Hoeken die hier aan de tafel zit. Ehm, en ook geen kleine jongen. Want in het, uh, in het blues circuit... Ehm, ben je wel aardig eh, ingeburgerd, dacht ik zo, zo langzamerhand. Hè? Zo langzamerhand, het duurde even, maar inderdaad. Ik vond, wat, ik, wat ik heel erg treffend vond van jou, dat, dat, dat, vond ik ontzettend leuk. want we hebben elkaar natuurlijk op Facebook. En ehm, je hebt eh, voor dit jaar een Blues Award gewonnen. Ja, eh, twee weken geleden. Twee, weken geleden. en toen zette hij op Facebook van... Kijk pap, ik heb er ook een. Ja. <laughs> Het werd even tijd. Het werd even tijd. Want jouw vader is natuurlijk toen de tijd ook onderscheiden met, met diverse prijzen natuurlijk. Eh, niet voor niets. En nou ja, nu ben je aardig in zijn voetsporen getreden. Ja, ja. Klopt. Ja. Ehm, jij doet dus nu dingen met Jura, met, met Jan samen. Daar gaan we straks iets van horen. Ehm, maar je hebt ook nog je, je Ruben Hoeken band. Ja, ik heb uh, mijn en dat eigen... spat eruit, hè? Eh, ik heb mijn eigen band en ik heb dit. En vroeger deed ik eh, nog zes dingen daarnaast. en nu heb ik eigenlijk deze twee muzikale projecten en eh, mijn workshops. En dat is het eigenlijk wel. Ja, die workshops. Dat, dat vind ik een heel interessant verhaal. Jij geeft eh, door het hele land heen? Of, of hier in nou, de voornamelijk in Noord-Holland. Ja. Maar wat houdt dat in die workshops? Nou, in, in het kort is het zo dat iedereen eh, kan zich daarvoor inschrijven. Ja. En dan leer ik ze gewoon zo snel mogelijk en, en zo goed mogelijk gitaar spelen. Hé hey Maurice, is wat voor jou. dat oh, is wat voor mij, ja. Ja, dat is wat voor jou. Ja. Want eh, nou, de, jong, eh, jongste deelnemer die ik heb gehad was 8 en de oudste was 75. was een nou. vrouw. En die nou, daar zit ik precies uh, tussenin. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> dan kan het nog, maar er is nog niks verloren gegaan, Maurice. Je kan nog. Yes. Nou, bijvoorbeeld die vrouw die van 75, ja, die, eh, haar man was toen al overleden. En toen, eh, ze wilde altijd al een keer gitaar spelen. Maar de man vond het helemaal niks als ze met dat ding eh, op pad ging. En nu ging ze het toch doen. En dan staat ze binnen tien weken staat ze toch op het podium uh, Wild Thing te, <laughs> oh, knallen. Oh, Zoiets. Ja. Ja, dat, is echt hartstikke leuk. Ja, dat is inderdaad erg leuk. Ja, ik heb er twee thuis staan, maar eh, ik denk dat er eh, drie meter stof op zit ondertussen. Want ik heb ze al eh, een kleine tien jaar niet meer aangeraakt. Nou, daar dan, moet je wat aan doen dus. daar moet je wat aan doen. je hebt hier een, een prachtige leermeester, want over Ruben is nog wel veel meer te vertellen. Je hebt ook hier nauwe contacten met, met Nederlands, nou, topgitarist kunnen we rustig stellen, Jan Akkerman. Ja, ja, maar Jan is gewoon de beste. Zo simpel is het. Ja, want je werd laatst heel blij door hem verrast, hè, geloof ik. Ja, ja hebben een gitaar van hem gekregen. Dat is alweer een jaar geleden. Maar eh, dat, was wel even, dat was wel even een apart moment. Ja, dat maar ik, ik, ga al langer met hem om. En ik ken hem ook goed. En eh, ik begrijp dan ook beter waarom hij sommige dingen soms misschien wat onhandig zegt. Ja. <laughs> Bijvoorbeeld. Ja, het is, het is, er zit een gebruiksaanwijzing bij. Maar dat, is helemaal, dat, is, dat, is, bij elk mens. Ja. Eh, gaan we even naar Jan. Want anders denkt hij van, gaat het alleen over Ruben? Oh, dat is niet erg ook um, <laughs> Jura, eh, dat is een duo. Jullie maken eh, zeg maar akoestische muziek. Of, eh, of, of, gaat het ook wel eens wat ruiger toe? Het gaat ook wel eens wat ruiger eraan toe. we spelen live eigenlijk in combinatie met elektrische gitaar. Ik doe mhm. af en toe wat slagpartijen. Ja. Maar 80% van de gitaarpartijen worden door Ruben voor zijn rekening genomen. Ja. En dat is maar goed ook. <laughs> En eh, ja, daar zitten wel wat ruigere stukken tussen. Maar het is niet zo dat, eh, dat we de ramen uit de sponningen spelen. Nee, nee. Dat, eh, oh. dat, zeker niet. Nee, oké. maar ik heb de cd gehoord natuurlijk. River Song, jullie, jullie tweede geloof ik, hè? ja, het is eigenlijk onze, onze tweede cd. We zijn in... ik denk in 2002 zijn Ruben en ik een jaar lang elke week bij elkaar op bezoek geweest. Dan ging ik naar Wormer toe. En dan gingen we lekker aan tafel zitten en hadden we een mini-disc recordertje op tafel. En dan ja, gingen we onze ideeën gingen we uitwerken. Mm en ik kwam soms met, eh, met tekst op de proppen. Ruben had soms een melodie. Of Ruben, eh, er zit één nummer op de cd dat heet Dick me En ik kan me herinneren dat, eh, dat ik ooit een bijnaam heb gekregen van Ruben. De, rijdende slager. <laughs> En toen zei Ruben, goh, is het niet leuk om een nummer te componeren... waarin zeg maar bijnamen worden gebruikt. Nou, ja, dat is wel een uitdaging. Dus dan probeer je een soort verhaal, een soort setting in je hoofd te creëren... waarbij, uh, eh, mensen met een bijnaam met elkaar eh, in contact komen. En uiteindelijk is dat een vriendengroep die eh, tijdens een laatste kaartavond volledig uit elkaar spat. <laughs> Want zo gaat het met goede vrienden met bijnaam. Ja, meestal Een kaarttafel natuurlijk. Ja. Maar ja, we, gebruiken, we, hebben diverse onderwerpen. En in die tijd, uh, 2002, hebben we besloten om te kijken of we mensen konden vinden... die ons muzikaal konden ondersteunen met drums en met bas. En, ja. Zo hebben we die CD ook opgenomen. Ja. En in 2013 zijn we eigenlijk eh, op uitnodiging van eh, Podium de Sociëteit in Alkmaar... Eh, bij elkaar gekomen en gezegd van... nou, dan gaan we met z'n tweeën gaan we dit, dit spelen zoals we het ooit geschreven hebben. Ja. En dat beviel ons beiden zo goed... dat we verder zijn gaan schrijven en weer zijn gaan optreden. Ja. Met deze cd als ja, logisch, gevolg. Ja. Ook wel. Ja, ja, Nou, ik zei het al, ik heb er een aantal dingen van gedraaid. Ook eh, tijdens de uitzending al. En eh, het, het, klinkt allemaal heerlijk. Het is ook vooral zo verademend dat het gewoon akoestisch is. Hierna zit wel een elektrisch gitaarsolootje. Maar dat is niet erg. Maar eh, gewoon geen bas, geen drums, geen keyboards. Gewoon alleen maar gitaar en jouw heerlijke zangstem. Want dat, is helemaal, dat, is, dat klinkt gewoon heel erg lekker. Um, Jura. Eh, <laughs> dat ik, ik kan me nog herinneren dat ik het een keer omdraaide hè, bij jou op Facebook. Dat ik zei Ruja. Ja, dat zou kunnen, ja. En toen stond er gelijk heel verontwaardigd... Nee, het is Jura. Ja. En dat, eh, hij dacht dat ik... Het is een anagram van onze voornaam, Ja. Ook nog eens. Ook nog eens. Het is een gebied, maar uh, en dat gebied, dat, ja, het gaat ook weer samen met, met de liedjes en, uh, en river songs die naam hebben we zo eh, gekozen omdat we opgenomen hebben in de eh, River Studio. En we de liedjes ook zeg maar eh, vloeiend achter elkaar zien ja. in het geheel. Hm. Ja. Nou, ben... wel een beetje over nagedacht hier en daar. Ja, maar dat is toch hartstikke mooi. Over 25 jaar ga je River Songs The Musical. Ja, <laughs> ja precies. Ja. <laughs> de musical. Ja, geproduceerd, door Joop van Ende junior, junior, junior. Ja, ja. ja, Ik weet niet eens of hij kinderen heeft trouwens. Eh, eh, heren, ik zou jullie eigenlijk eh, en, willen uitnodigen om de gitaren ter hand te nemen. Gaan we doen. En ehm, dan gaan wij luisteren naar een heerlijk live optreden van, van Jura. Ruben Hoeken dus, samen met Jan Blauw. En... Ehm, nou, alles, eh, alles staat klaar, alles werkt. Het moet allemaal goed gaan. En dan gaan we luisteren naar eh, het eerste nummer. En wat gaat dat worden, Jan? Eh, dat nummer dat heet Hells Like Paradise. Hells Like Paradise. Dames en heren, ik kondig u aan met trots Jura. Let me take you by the hand. I'll walk you to the promised land. A land that ain't no snow and ain't no ice. I bet hell's like paradise. You ain't got no worries on your mind. Stick with me, you forget about the time. And if you stumble, I catch you when you fall. Cause hell's a hot place, but ready to ball. All my lies are making up to you. Cause I know hell and his way through and through. I never burn my feet or my hands on my mind. So let me introduce hell. Now it's the time, yeah. hand. I'll walk you to the promised land, a land that I know so well. And babe, I'm gonna take you straight up down to hell. Gonna take you straight up down to hell. I'm gonna take ya straight up down. I'm gonna take ya straight up down to hell. Wat een heerlijk liedje. Eh, doen we er nog een? Ja, doen er nog maar een waar hoor. Ik bedoel... Eh, je hebt er zin in? Eh, ja. Je houdt ervan? Ja, ik hou, ik hou ervan. Ik vind het heerlijk. Ehm, we gaan dus eh, lekker nog even luisteren naar Jura, dames en heren. U luistert naar uh, Zandvoort Draait Door op ZFM op de 104.5 eh, in op de kabel natuurlijk. via de website. ik weet niet of de, de eterzender het alweer doet. Ik denk het niet, maar... Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Dat, dat wel. Want anders mist u, diegenen die in de auto zijn, missen zoveel. En anders kijk gewoon op cfm-live.nl. Dan kan je ons ook gewoon zien via de webcam. Ja, dan kan je ook nog zien dat ze echt live spelen. Ja. ja. Dames en heren zijn ze weer. Ruben Hoek eh, samen met eh, Jan Blauw. En het volgende nummer, Jan, heet? Het heet Nighttime. Nighttime. And the nighttime is falling. I'm on my way back home. It's a full moon sky Lighting up the back roads as I pass along And I can see you waiting for me Inside our own shadow world Write your name in the steamy windows When I face the light of day I can't remember why I left you And I can't believe you stayed But there's a chance you make me suffer And let me do my time oh, on that dusty road. We live together apart in one heart. And that's the drive that makes me go, go, go, go. and at the night time he's falling when I'm on my way back home. It's a full moon sky lighting up the back roads as I pass along. Hey, in the night time is falling and the nighttime is falling, falling, falling. Nighttime is falling, falling, yeah. And the nighttime is falling. I'm on my way back. Jeb's rifle I sat on a hill. I saw a lone rider crossing the plain and drew a bet on him to practice my aim. And my brother's rifle went off in my hand. A shot rang out across the land. The horse he kept running and the rider was dead. I hung my head, I hung my head. And I said of running to wake from the dream. My brother's rifle went into the sheep. And I kept on running to the Southlands. And that's where they found me, my head in my hands. The sheriff, he asked me, why had I run? And then it came to me, just what I had done. And all for no reason, just one piece of lead. I hung my head I hung my head. So here in the courthouse, the whole town was there. And I see the judge high up in his chair. Explain to the courtroom what went through your mind. And we'll ask the jury what verdict they find. Well, I felt the power of death over life. I orphaned his children, I widowed his wife. I begged their forgiveness, I wish I was dead. I hung my head I hung my head, I hung my head, and I hung my head. So early one morning, with time to kill, I see the gallows up on a hill. Out in the distance, a trick of the brain. I see a lone rider crossing the plain. Well, oh, he'd come to fetch me to see what had done. And we ride together till kingdom comes. I pray for God's mercy, for soon I'll be dead. I hung my head. I hung my head, I hung my head, and I hung my head. lijkt net alsof er hier een zaal vol mensen zit. Dat zit er toch ook? <laughs> nou ja. ja, de mensen die niet... Eh, dat is leuk. De mensen die niet op de webcam kijken... dan laten geloven dat de zaal ten vol zit. Precies. Helemaal vol hier. Helemaal geweldig. Maar, ehm, nou, het zou eigenlijk moeten. Want de, eh, de muziek is zo geweldig, dames en heren. Ik hoop dat u er net zo van geniet als, eh, dat ik hier zit te doen. Ik zit hier echt gewoon heerlijk met het koptelefoontje op mijn hoofd. En eh, eh, hoe vinden jullie het, dames? Vinden jullie het Heel erg leuk. Ja, goed, hè? Ja, onwijs. ik heb niks te veel gezegd. Je kan nee. niet stilzitten. Nee. Dat, dat is ook zo. En dan te bedenken, dames en heren, dat er aan Ruben eigenlijk een groot voetballer verloren is gegaan. Hè? Dat klopt, ja. <laughs> het liep toch allemaal anders. Ja, het liep allemaal iets anders dan de bedoeling. Je zou, je zou eerst voetballer worden. Ja. En toen ging je gitaar spelen. Ja, zoiets. Ja. Maar je hebt je gitaar gelukkig nooit een schop gegeven. Jawel hoor, wel heel vaak. <laughs> gelukkig zit er dan meestal een koffer omheen. Ja, ja. Goed. en als je pijn in je vingers had, van die snaren natuurlijk. vooral in het begin. Um, ik zou, ja, eh, hoe zitten we qua klok, eh, Maurice? Ik even, want ik kan hier de klok niet zien, wil natuurlijk. 8,5 minuut. Oh, dan gaan we lekker nog een liedje doen, toch, jongens? Ja hoor. Ja, gaan we nog een liedje doen? One more day. One more day. One more song, one more day. Over, nummer over eh, als je nog één dag hebt. oh ja. als je nog maar één dag hebt. Ja. ik heb laatst een test gedaan op Facebook en dan kon je je geluksgetal, uh, eh, kon je geluksgetal uitrekenen. Ik kwam op 25, stond er nou, je hebt nog 25 jaar te leven. Ik denk, joh. alsjeblieft niet. <laughs> Dan word ik 92. Ehm, <laughs> oké, nou, uh, One More Day, dames en heren, nog één heerlijk nummer van Jura. One more day is left for me. One more day before my mind is free. Early in the morning, my life rolls on. Pick up what I can get before I move along. Had to fight each step of life that was coming my way. And I'm not waiting for the message meant for me that says one more day that's left for me. One more day before my mind is free. At noon, I start to think you know, maybe I should settle down. Find myself a woman and some kids jumping. But the rope around my neck drags me slowly away to show me the first line on my tombstone that covers my grave on my tombstone. I ain't no slave. One more day. day that's left for me. One more day before my mind is free. When the night is falling in its darkness over me, the moon is shining bright so I can say. Left and right turn, straight ahead, and it wants me to say, I gotta face it, can't ignore it. I had my one more day. Had to fight each step of life that was coming my way. And I'm not waiting for the message meant for me that says, a man for me that says one more day, one more day. Jongens, ik vond het geweldig. We zijn er bijna bij de klok van, ze, eh, van, eh, van 6 uur. Ik vond het helemaal geweldig. Leuk dat je, fijn dat jullie er waren. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, we vonden het ontzettend leuk. We zullen de cd eh, eh, regelmatig draaien ehm, op eh, dit radiostation. En, ehm, eh, zeker als ik in de uitzending ben. Dus drie dagen per week. Dus dat komt helemaal goed. Ruben, hartstikke bedankt. Jan, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En we vonden het helemaal geweldig dat jullie er waren. en tot besluit van het eerste uur. Doe dan nog even, Ruben, als je het niet erg vindt. Toch nog even iets waar je vader beroemd mee is geworden. Is goed. En eh, wat ik eh, ook nog eens een keer samen met hem heb mogen spelen. Want gelukkig, eh, gelukkig heb ik dat diverse keren mogen meemaken. Dat ik samen met Rob Hoek heb mogen samenspelen. Wat doe jij nou joh?